Kees Groot met het NOS-journaal. In de Brusselse gemeente Vorst zijn politieagenten beschoten met een zwaar wapen... tijdens een huiszoeking in verband met een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn volgens de VRT drie agenten licht gewond geraakt. De wijk waar de schietpartij was is afgezet. Er is een klopjacht gaande op iemand die uit het huis is gevlucht. De politieactie houdt volgens de Belgische justitie verband met de aanslagen in Parijs in november. Een man van 38 uit Dordrecht moet 16 maanden de cel in omdat hij geld naar zijn broer in Syrië stuurde. Daarbovenop krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden. De man maakt in totaal bijna 17.000 euro over aan zijn broer die in Syrië vecht voor IS. Daarmee financierde hij terrorisme volgens de rechter. Het maakt voor de rechter niet uit dat het geld niet rechtstreeks naar de strijd ging, maar door de broer in Syrië voor bijvoorbeeld eten werd gebruikt. Het Openbaar Ministerie laat vanavond in opsporing verzocht de beelden zien van degene die vorige week woensdag een afgehakt hoofd voor een waterpijpcafé in Amsterdam heeft neergelegd. Op de beelden is onder andere te zien dat de man rustig met een zak in zijn handen richting het waterpijpcafé loopt. Ook is te zien dat hij na het achterlaten van het hoofd wegrent. Het hoofd is van de 23-jarige Nabil Amziep. Gisteren liet de politie al weten dat ze de beelden zouden tonen als de verdachte zich niet zou melden. De Eerste Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met de nieuwe mediawet. Daar was in eerste instantie veel kritiek op. En om toch genoeg steun te krijgen heeft staatssecretaris Dekker verschillende dingen veranderd. Door de nieuwe mediawet moeten publieke zenders straks vooral programma's uitzenden die gericht zijn op informatie, cultuur en educatie. Ook mogen producenten van buitenaf straks programma's maken. Het weer, hier en daar wat motregen en vanuit het noorden klaart het langzaam op. Het is een graad of 9 bij een matige noordoostenwind. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt.